9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk is een bende mensensmokkelaars opgerold. Die zorgde ervoor dat migranten met vrachtwagens naar Groot-Brittannië werden gebracht. De bende was vooral actief rond Calais. Zes mensen zitten vast. Het zijn vooral Albanese. Een speciale eenheid van de grenspolitie bij Calais kwam de verdachte vijf maanden geleden op het spoor. De bende zou ongeveer 100 transporten hebben geregeld. Syrische rebellen en het regeringsleger leggen in twee regio's even de wapens neer. Dat zegt de Sjiïtische Hezbollah-beweging. Die vecht samen met het bewind van president Assad tegen de Soenitische rebellen. Volgens Hezbollah is het bestand vanochtend ingegaan en duurt het 48 uur. Minister Kamp van Economische Zaken wil meer gas winnen uit de Noordzee. Op die manier wil hij minder afhankelijk worden van de winning in Groningen... en de import van gas uit Rusland... Volgens de laatste cijfers zit er nog veel gas in de zeebodem, 118 miljard kubieke meter in de bekende velden en mogelijk nog 165 miljard kub in gasvelden die nog niet zijn ontdekt. Op een bedrijventerrein in Zoetermeer heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur ontstond gisteravond laat in een pand waarin meerdere bedrijven zitten, waaronder een autowerkplaats. De brandweer van Zoetermeer sprak van een zeer grote brand. Op foto's is dan ook een enorme vuurzee te zien. Niemand raakte gewond. Chinees geld is opnieuw minder waard geworden. Vergeleken met gisteren daalde de waarde van de yuan met 1,6 procent. Gisteren voerde de Centrale Bank van China al een waardevermindering door van bijna 2 procent. En dat was de grootste achteruitgang in ruim 20 jaar. Mogelijk wil de Centrale Bank de export van China weer aanjagen. Het weer, eerst nog veel bewolking, maar in de loop van de dag schijnt ook af en toe de zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen tropisch warm, 30 graden, maar in de avond wel kans op een onweersbui.